De eigenaar en zijn vrouw werden door de jongeren geslagen en geschopt... en later werd de eigenaar verschillende keren neergestoken. Hij overleed in het ziekenhuis. Een jongen en een meisje van 17 krijgen ook jeugd-TBS. Zij moeten een half jaar en tien maanden de cel in. Op het strand van Tessel is een schoen met daarin een voet aangespoeld. Het is nog onbekend van wie de schoen is. De politie heeft de schoen en de voetresten meegenomen voor onderzoek. Het is niet het eerste lichaamsdeel dat wordt gevonden op Tessel. Vorige week spoelde er al een deel van een ruggengraat aan... en een broek met de botten er nog in. Een oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft toegegeven dat hij belastingfraude heeft gepleegd. Hij moest daarvoor vandaag voor de rechter komen, vertelt mijn collega Arjen van der Horst. Het gaat om een behoorlijk bedrag, om miljoenen hoor. Bernie Ecclestone had eerder dit jaar nog ontkend dat hij ja, een groot vermogen in het buitenland had verzwegen voor de Britse Belastingdienst. Maar vandaag verscheen hij voor de rechter en tot ieders verbazing bekende hij dat hij bijna een half miljard euro had verstopt Doordat hij schuld bekend gaat een rechtszaak tegen hem waarschijnlijk niet meer door. Wel moet hij 750 miljoen euro aan de Britse Belastingdienst betalen. En er is van alles mis met de schoolexamens op middelbare scholen. De onderwijsinspectie onderzocht de boel en ontdekte dat op een derde van alle examens iets aan te merken was. Zo wordt niet alles getoetst wat je hebt moeten leren. En de inspectie wijst een beetje naar de examencommissie. Die is verantwoordelijk ervoor dat die schoolexamens goed verlopen. En zij moeten eigenlijk nog meer in positie komen. Zij kennen soms de regels niet of die vinden het ingewikkeld. Eh, ze vinden het ook soms moeilijk om hun collega's aan te spreken die de toetsen maken. Ehm, eh, om het beter te doen of om de vertraging in te lopen. Sinds een paar jaar zijn middelbare scholen verplicht om een eindexamencommissie te hebben. Maar vaak gaan de leraren zelf nog over de examens. Dan nog het weer. Nu nog nat, maar vanavond en vannacht droogt het op veel plekken op. Morgenochtend opnieuw regen en het gaat morgen ook harder waaien. Echt koud is het niet, 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is al behoorlijk druk in de regio. Er staat al 100 kilometer file. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkenveen staat een auto met pech. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten. Verderop tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn ook nog 20 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen is de verdraging alweer ruim 20 minuten verdraging. En op de A10 bij knooppunt Amstel is net een ongeluk gebeurd. Er zijn nu twee rijstroken dicht. Op de Ring Oost tussen Zeeburg en knooppunt Amstel levert dat ongeveer 10 minuten tijdverlies op. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagenstein ook alweer een half uur vertraging. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Boekelermeer is de vertraging ook ruim 20 minuten.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 De rechtbank in Den Haag heeft Piet S. veroordeeld tot 17 jaar cel... voor drugshandel en witwassen. Volgens de rechtbank was hij een van de belangrijkste drugshandelaren van Nederland. De zoon van S. kreeg 8 jaar cel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan meer vluchten... om gestrande Nederlanders uit Israël te halen, zegt demissionair minister Bruin Slot. Net als gisteren stuurt Defensie ook vandaag een vliegtuig. En de kwaliteit van schoolexamens is nog altijd niet op orde, zegt de inspectie van het onderwijs. Een derde van de onderzochte schoolafdelingen presteerde afgelopen jaar onvoldoende. En het weer van het westen uit langzaam minder regen. Morgen eerst regen en morgen wordt het 19 tot 24 graden. said, girl, when you're constantly accusing. Asking oh, questions like you already hey. know. We're fighting this war, baby, when both of us Beirut Cowboys in Beirut Spelen op straat ritme van Zandvoort, Zandvoort.